Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Van Gennep van Sociale Zaken heeft in de Tweede Kamer gezegd... dat het kabinet met een substantieel pakket komt om de koopkracht volgend jaar te ondersteunen. Uitgangspunten zijn dat de kwetsbaren worden beschermd... dat de middengroepen worden ondersteund en dat werken loont. Mogelijk gebeurt er ook dit jaar al wat voor de koopkracht, maar dat is volgens Van Gennep technisch ingewikkeld. Ze zei ook dat er met de energiebedrijven wordt gesproken over maatregelen om betalingsproblemen te voorkomen. PVV-leider Wilders wil dat komende winter niemand door het energiebedrijf wordt afgesloten. Staatssecretaris Van der Burg praat met de gemeenteraad van Tubbergen over het kabinetsbesluit om asielzoekers op te vangen in een voormalig hotel, zonder instemming van de gemeente. Alle partijen in de raad wijzen de gang van zaken af. Ook inwoners stellen kritische vragen. Van der Burg zei dat ook hij liever samen met gemeenten optrekt, maar dat de nood zo hoog is dat het nu niet anders kon. Hij erkende dat er na de vorige vluchtelingencrisis te veel opvangplekken zijn gesloten. Angst voor de asielzoekers is niet nodig, zei Van der Burg. Het gaat om een reguliere opvanglocatie en daarmee zijn volgens hem zelden problemen. De brandweer in Brabant is al sinds vanmiddag bezig met het blussen van een natuurbrand op de Kalmthoutse Heide onder Bergen op Zoom. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven, maar het nablussen kan nog wel een paar uur duren, denkt de brandweer. Het gaat om een stuk heide van 50 bij 150 meter vlakbij de Belgische grens. Vooral onder de grond in de humuslaag smult het nog na. Vanmiddag ging het om een grote brand. Toen riep de brandweer mensen op om weg te gaan en niet naar het gebied te komen. Het weer. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 16 tot 19 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen is het zonnig. In de loop van de dag ontstaan wat stapelwolken. Het wordt 27 tot 31 graden. Donderdag wordt de warmste dag van de week. Daarna koelt het een paar graden af en neemt de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten tijdverlies. Er staan er wel behoorlijk wat intussen. Er zijn weer wat dagelijkse files te vinden. Op de A10 heb je de meeste vertraging, de ring zuid van Amsterdam. Want bij Amsterdam buiten Veldert is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten extra. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch heb je 5 minuten oponthoud tussen Maarsen en de afrit Utrecht Centrum. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt De Nieuwe Meer heb je ook 5 minuten en van Amsterdam naar Den Haag doe je er vijf minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, we close for a while. So softly you whisper in my ear, the words I love to hear, so tenderly we hear. I just can't believe that it's true. Welkom terug luisteraars bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit, dit programma. Also welcome back for our English listeners und eh, herzlich willkommen wieder um, für unsere deutschen Zuhörer. Uh, we begonnen het tweede uur met de big band van Paulus Schaefer. Paulus Schaefer een eh, van de zeer getalenteerde gypsy jazzgitaristen en bandleider en arrangeur en componist. Het was een opname op, uit 2008 eh, van een live eh, uitvoering in Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. En het nummer was getiteld Nothing More. we gaan weer, we, we, reizen door de tijd in mijn uitzending van vandaag. Steeds in de 21ste eeuw en terug naar de 20ste eeuw. Dat laatste doen we nu. En we gaan luisteren naar een zeer beroemd duo. J.J. Johnson en Kay Winding. Eh, van hun LP J&K gaan we luisteren naar Blues for Trombone. op trombone. Begeleid overigens door Billy Bauer op gitaar, Charlie Mingus op bas en Kenny Clark op drums. Eh, een ander icoon uit de jazz, eh, lang in Europa gewoond eh, vanwege zijn drugsverslaving. Ik heb het dan natuurlijk over Chet Baker, die zo tragisch aan zijn einde kwam... toen hij uit het raam van een Amsterdams hotel viel en op slag overleed prachtige artiest. Hele mooie opname eh, hebben we van hem. Eh, hij heeft ontzettend veel geproduceerd. Ik heb hier klaarstaan eh, de opname van de cd... Chat Sings It Could Happen To You. Een opname uit 1958. Waar Chat, de titel zegt het al... zingt en trompet speelt... en wordt begeleid door Kenny Drew op piano... Sam Jones op bas en Philly Joe Jones op drums.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 Can you imagine how much I love you? The more I see you as you go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try. won't free you, my heart The More I See You met Chet Baker. Een hele bijzondere jazzartiest. Ik heb nu wat eh, klaarstaan voor u. Misschien niet dat alle luisteraars hem kennen. Namelijk de pianist Dave McKenna. Dave McKenna eh, geboren in 1930 en overleden in 2008. Een Amerikaanse jazzpianist die met een aantal grote uit de jazz heeft gewerkt... zoals Eddie Condon, Stan Getz, Gene Krupa, Zoot Sims. En eh, McKenna die begon al op zijn eh, jonge leeftijd in 1955... met het op, opnemen van LP's in die tijd... En hij heeft ook heel lang gewerkt op in een hotel als gewoon hotelpianist. Ja, je moet toch aan je brood komen. De Copley Plaza Hotel in Boston. Wel, eh, ik heb hier de cd voor staan... The Piano Scene of Dave McKenna... waar Dave wordt begeleid door John Drew op bas... en O.C. Johnson op drums. Een opname uit 1995, Way Down Yonder in New Orleans... dat was Dave McKenna. Eh, we gaan naar een opname uit 2006... Eh, van de serie The Savoy Recordings... waar we luisteren naar Stan Getz op de Noor... en Dexter Gordon ook op de Noor. Eh, voor de rest heb ik niet zoveel informatie over de rest van de bezetting... maar het is een lekker nummer. We gaan luisteren naar Dextrose. dat was kort en krachtig waren dat eh, Stan Getz en Dexter Gordon. Eh, weer tijd voor wat vocaals en wel Diane Kroll. Diane Kroll wordt hier hè, begeleid door Russell Malone op gitaar... en Christian McBride op bas. Dus een hele simpele bezetting. Het is een opname van 8 oktober 1995... gemaakt uit de New York City Power Station. Het komt van de CD Love Scenes. En we gaan luisteren naar Diane met All or Nothing at All. All never appeal to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. Or nothing at all. If it's love, there ain't no in between begin and cry for something that might have been. No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. My heart I may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no. at all. en dit was dus eh, Diane Kroll met uh, All or, eh, laat even kijken. Ja, met All or Nothing at All. Dan gaan we nu door weer met een Nederlandse opname. Het is een cd uitgekomen in 2019... genaamd Sharing Shearing... door de groep Professor and Friends. En Professor and Friends dat is eh, Kees Hamelink, eh, die inderdaad eh, naast een zeer verdienstelijk jazzmuzikus ook een academicus is. Vandaar de grap professor. hij wordt verder begeleid door Jean-Louis van Dam, onze programmeur hier bij de concerten van de Kocht. Daniel Matteau op gitaar, Daniel van Huffelen contrabas, Jeroen de Rijk op percussie. En op sommige nummers op de cd eh, horen we ook nog Nathalie Masclé eh, of Rebecca Lobry zingen. Eh, maar we gaan nu luisteren naar A Portrait of Jenny. Mm-hmm. dat was dus A Portrait of Jenny... door professor Kees Hamelink en Friends. Eh, ik heb nu een verzamelaar klaarstaan... Eh, dat heet The Best of Lionel Hampton. Jazz Essentials. Eh, het is een opname van Lionel Hampton uit november 1977... En waar Lionel de vibrafoon speelt... horen we ook Dexter Gordon op tenor... Hank Jones piano Bucky Pizzarelli op gitaar... Georges Duvivier op bas... Candido Camero op conga... en Oliver Jackson op drums. Een eh, nummer wat u kunt dromen van eh, uiteraard uh, George Shearing. Hier komt Lullaby of Birdland. Gordon, Lullaby of Birdland. Een eh, beroemd nummer van eh, Lionel was natuurlijk Flying Home. Dat heb ik nu klaarstaan, maar nu in een uitvoering van Max Gregor... en zijn Rias Big Band. Een hele populaire en uitermate gave big band eh, in Duitsland. Zo luistert u naar Flying Home. Nou, is dat een big band of niet? Fantastisch toch? Max Greger en de Rias Big Band met Flying Home. Eh, ik heb nu klaarstaan een uh, vocaal duo. En niet de minste Mel Tormé en Cleo Lane. Het komt van de cd Nothing Without You. En eh, ze zingen het gelijknamige nummer I'm Nothing Without You. En ze worden begeleid door een band onder leiding van Clio's echtgenoot Johnny Dankworth, een opname uit 1992. I'm nothing without you. You're a great artist and a grand singer. When I'm with you, I feel like a band singer. There are a few cats who sing into looks so easy, like falling off a log. So effortless and breezy, you're velvet and I'm merely fog. I'm nothing without freight partner. I'm so keen on you. Pull the freight partner. I'm here to lean on you. I love your music. Each note has rhythm. You are pure music, high style and jazz rhythm. How can you top a that word? They always know the score. How much is bank worth? a Dankworth is worth even more. I'm nothing without you. Without you, I just disappear right into thin air, and no one would care or notice I ever was here without you. I'm not even good for a song. I'm nothing without you. Without you, I'd surely go wrong. I'm nothing without you. Without you, I like what it takes. Unless um, we're combined, I have half a mind to blow all my chances and breaks. I'm nowhere without you. Without you would always be wrong. You've done every tune that I wanted to do. We've settled the issue. I wish I were you. But now we're together. Together is where we belong. En ook dit swingde de pan weer uit. Mel Tormé en Cleo Lane. I'm nothing without you. Eh, ja, Miles Davis. Eh, eigenlijk kan je nooit een programma draaien, eh, verzorgen... zonder een keer Miles voorbij te laten komen. Toch een van de iconen van de jazz. Miles op trompet wordt hier begeleid door Horace Silver op piano... Percy Heath op bas en Art Blakey op drums. Het is een opname gemaakt in de beroemde van Gelder Studios bij Rudy van Gelder. Eh, op 6 eh, maart 1954 luistert u naar Weirdo. Davis met Weirdo. Ja, beste luisteraars, we komen alweer eh, aan het eind van dit programma. Time Flies. Eh, wel, ik vond het eh, weer heel plezierig om voor u de uitzending te hebben mogen verzorgen vandaag. we zien elkaar op de 11 september weer terug. Althans, we horen elkaar dan. Dan mag ik weer een programma verzorgen. Morgen, de volgende week, 28 augustus, is eh, mijn collega Marco Frank de draaiert van dienst. Eh, we gaan eruit met een eh, Nederlandse bezetting, namelijk de Diamond 5. In de 50 en 60er jaren een vermaarde combo met Harry Verbeke op de Noorsax, Kees Smal op, op trompet Kees Slinger piano, Jacques Scholz bas en good old John Engels nog steeds actief op drums.